Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij een Russische droneaanval op Kiev zijn vannacht drie doden gevallen. Volgens de burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad gaat het om een kind van één en twee vrouwen. In de stad werden meerdere wooncomplexen geraakt. Rusland voerde ook aanvallen uit op het westen van Oekraïne, in de buurt van de grens met Polen. Het Poolse leger heeft daarom vliegtuigen ingezet om het luchtruim te beschermen. De Belgische politie is nog altijd op zoek naar de man die gistermiddag in Oostende een vrouw doodschoot. De schutter is mogelijk in een taxi gevlucht. Over een motief is nog niets bekend. Een getuige zegt tegen Belgische media dat het slachtoffer van 43 een man achtervolgde... en tegen omstanders riep dat de politie gebeld moest worden. De man zou zich vervolgens hebben omgedraaid en de vrouw hebben doodgeschoten. De politie in België houdt een klopjacht op de dader. In de Amerikaanse hoofdstad Washington zijn duizenden mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen de inzet van de Nationale Garde. Sinds vorige maand zijn er troepen gestationeerd in de stad... om de, volgens president Trump, buitensporige criminaliteit in de stad aan te pakken. Uit cijfers van de politie blijkt dat de totale criminaliteit juist is afgenomen. De demonstranten eisen dat de Nationale Garde weer vertrekt uit Washington. President Trump dreigt ook met de inzet van troepen in Chicago. Arina Sabalenka heeft voor het tweede jaar op rij de US Open gewonnen. De 27-jarige tennisster uit Belarus versloeg in de finale van het Grand Slam toernooi... de Amerikaanse Amanda Anisimova in twee sets, 6-3 en 7-6. De partij duurde ruim anderhalf uur. Het is de vierde Grand Slam titel voor Sabalenka. Vanavond is op de US Open de finale bij de mannen. Die gaat tussen Carlos Alcaraz en Yannick Sinner. Het weer. Vandaag veel zon en alleen wat sluierwolken. De temperatuur stijgt tot 25 graden in het noorden en lokaal 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een paar korte files nog in Noord-Holland. Om te beginnen de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Voor knooppunt Velsen nog 6 kilometer met een kleine 5 minuten vertraging.